Juri Stubenitski met het NOS-journaal. Oud-premier Wim Kok zegt dat de Europese regeringsleiders te langzaam hebben gereageerd op de problemen in Griekenland en de schuldencrisis. Ook verwijt Kok de huidige regeringsleiders dat niemand zich echt verantwoordelijk voelt voor de euro. Hij zelf zegt dat hij blijft vertrouwen in de munt. In Israël hebben honderden mensen gedemonstreerd tegen discriminatie in sommige bussen, waar de ongeschreven regel geldt dat vrouwen alleen achterin mogen zitten en mannen voorin. Dat komt voornamelijk voor in wijken waar veel ultra-orthodoxe joden wonen. Uit protest reisden honderden mannen en vrouwen samen met de bus. President Lee van Zuid-Korea heeft aardsvijand Noord-Korea voorzichtig de hand gereikt... Hij zegt dat vrede en stabiliteit op het Koreaanse schiereiland het belangrijkste doel is. De eerste stappen kunnen worden gezet als Noord-Korea zijn omstreden nucleaire programma stopzet, aldus Lee. Een grote natuurbrand in Chili is onder controle. Van Nationaal Park Torres del Paine is 12.500 hectare in vlammen opgegaan. De brand is waarschijnlijk veroorzaakt door een toerist uit Israël. Een brand in een opslagruimte voor pallets in het Overijsselse Losser is ook onder controle. Volgens de brandweer duurt het nablussen nog uren. Bij de brand is asbest vrijgekomen. In de pallethal staan ook auto's en boten. Over de oorzaak van de brand in Losser is nog niks bekend. Een seniorencomplex in Breda is sinds gisteravond 10 miljonairs rijker. Daar viel gisteravond de hoofdprijs van de postcode loterij. De tien bewoners met de postcode 4834WC mogen 20 miljoen euro verdelen. Het weer, vooral in het oosten en zuiden, bewolkt en regenachtig. Vanuit het westen wordt het droog met af en toe zonnige perioden.